Freddy van met het NOS-journaal niet werkt. Hij vindt dat de staatssecretaris snel met aanpassingen moet komen. Bij passend onderwijs krijgen leerlingen met speciale leerbehoeften op een gewone school onderwijs dat bij hen past. Dat moet het speciaal onderwijs ontlasten. Volgens Dullard zijn er allerlei oude regels die maatwerk op de gewone scholen belemmeren. Oud-premier Wim Kok heeft in 2001 woedend Willem-Alexander uit zijn bed gebeld. Dat zei Kok in het tv-programma Andere Tijden. De toenmalige kroonprins had in New York journalisten verwezen naar een brief in een Argentijnse krant. Die brief zou Maxima's vader, Jorge Zorregieta, vrijpleiten van een kwalijke rol tijdens het Fidela-regime. Later bleek dat Fidela die brief zelf had geschreven. Felix Rottenberg vindt partijleider Diederik Samsom niet geschikt als partijleider. Rottenberg geeft de voorkeur aan Lodewijk Asscher, dat zegt hij in Vrij Nederland. Rottenberg is voorzitter van de commissie die de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen van 2017 gaat samenstellen. Hij noemt Samsom in het interview met Max van Wezel de bedrijfsleider van het kabinet. Familieleden uit Noord- en Zuid-Korea die van elkaar zijn gescheiden door de Koreaoorlog in de jaren 50 krijgen weer de kans elkaar te ontmoeten. Er staat een reunie gepland van 20 tot 26 oktober. Volgens de autoriteiten in Zuid-Korea mogen 100, voornamelijk ouderen, elkaar zien in een Noord-Koreaans toeristenoord. Vorige maand bereikte de Korea's een overeenkomst na een periode waarin een conflict dreigde. Op de US Open is Andy Murray uitgeschakeld. Hij verloor verrassend van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. Die plaatste zich daardoor voor de kwartfinale. Daarin ontmoet Anderson de Zwitser Stan Wawrinka. Het weer, eerst nog kans op een bui. Vanmiddag vanuit het noorden steeds vaker zon en bijna overal droog.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 Behalve dan op de A20 richting Gouda. Tussen Krooswijk en Moordrecht staat 8 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterreis ook is dicht en de vertraging van die file is inmiddels opgelopen tot meer dan een uur. Ook bij Rotterdam, maar dan op de A15 richting Europoort...